Goedemiddag, ik ben Bien Buijs en dit is het nieuws van NOS op 3. Forum voor Democratie wordt opnieuw beschuldigd van racistische berichten in groepsapps. EW Magazine, de nieuwe naam van Elsevier, zegt screenshots te hebben van Thierry Baudet en andere leden op de kandidatenlijst voor de verkiezingen. De appjes zijn vorig jaar verstuurd. Daarin zou Baudet zeggen dat blanken gemiddeld een hoger IQ hebben dan Hispanics en Afro-Amerikanen. In een ander bericht gebruikt hij het N-woord. En andere forumleden zeggen dat Netflix verboden zou moeten worden vanwege de serie De Koppel. Omdat die reclame zou maken voor een seksuele relatie tussen witte vrouwen en zwarte mannen. Baudet noemt het vervalste screenshots van boze ex-leden van de partij. Honderden Groningers hebben door de aardbeving nog altijd last van gezondheidsklachten... zoals hartproblemen en depressies. Vooral mensen die al lange tijd met een kapot huis zitten... voelen zich steeds ellendiger en machteloos... blijkt het onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen. Vincent van 21 weet er alles van. Ik heb een, eh, een jonge zusje en wij wonen nu niet meer in het, in het gebied... omdat wij eh, in een onveilig huis zaten. Dus we moesten er wel uit... En als hier nu een vrachtwagen voorbij langs rijdt en ehm, het huis trilt, nou, dan is ze helemaal in paniek en dan rent ze naar beneden omdat ze niet weet wat er gebeurt. Sommige Groningers zijn er zo klaar mee dat ze zijn verhuisd of schade aan hun huis niet eens meer melden. Ze denken dat het toch geen zin heeft. Morgen gaat het in de Tweede Kamer weer over de aardbevingen en de vergoeding van alle schade. Bedrijven die schade hebben door de avondklokrellen kunnen terecht bij de overheid. Schade die niet verzekerd is, kan zo alsnog worden vergoed. De overheid gaat de kosten daarna weer verhalen op de daders. En het Verenigd Koninkrijk komt met nog strengere regels voor wie het land in wil. Reizigers uit sommige Afrikaanse en Zuid-Amerikaanse landen moeten bijna 2000 euro gaan betalen voor een hotel waar ze na aankomst verplicht in quarantaine moeten. Doen ze dat niet, dan wordt het een nog duurder grapje. And a 5000 pound fixed penalty notice rising to 10000 for arrivals who fail to quarantine in a designated hotel. En wie bij de Britse grens liegt over welk land hij vandaan komt, kan zelfs 10 jaar cel krijgen. Het weer op de meeste plekken blijft het droog. Soms komt de zon er even door en het is tussen de min 1 en de min 5 graden. Ook morgen vriest het, is er iets meer zon. ZFM, verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velde van de ANWB. In Noord-Holland is er wat vertraging op de A9 Amstelveen-Alkmaar... tussen Akersloot en knooppunt meer rond de 5 minuten. Vanwege opruimwerkzaamheden is de rechte rijstrook dicht.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 love before. Suddenly dirty up witness name. No, no. Never thought, never thought, never thought. Never, never, never knew that you would do this to me. Do this to me. Try to ruin, Try to ruin me, Be my enemy.